Michel Koenen met het NOS-journaal. Houthi-rebellen uit Jemen hebben drie commerciële schepen op de Rode Zee onder vuur genomen, zegt het Amerikaanse leger. Eén schip zou aanzienlijke schade hebben. De rebellen zelf hadden het eerder over twee schepen. Die zouden volgens hen Israëlische eigenaren hebben en daarom doelwit zijn. Een Amerikaans marineschip heeft drie Houthi-drones uit de lucht geschoten. Het schip schoot al vaker raketten uit de lucht die vanuit Jemen werden afgevuurd de schip zelf zou ook zijn aangevallen, maar het Amerikaanse leger zegt daar niets over. De voorzitter van de klimaattop in Dubai ligt weer onder vuur. Sultan Al-Jaber zei dat er geen scenario is... waarin stoppen met olie en gas de opwarming tot anderhalve graad beperkt. zelf zegt hij dat hij verkeerd is begrepen. Al-Jaber is CEO van een oliebedrijf en is daarom al omstreden als voorzitter van de klimaattop. In New York zijn vier mensen doodgestoken. Twee volwassenen en twee kinderen van 11 en 12. Ook raakten drie mensen gewond, onder wie twee agenten. De steekpartij was in een huis in de wijk Queens. Daar reageerden de twee agenten op een hulpoproep in een woning. Bij aankomst bleek het huis in brand te staan. Een man die naar buiten liep stak de agenten in hun nek en het hoofd. Een van hen wist hem neer te schieten. De hulpdiensten vonden daarna de vier lichamen in het huis. De dader overleed ter plekke. En de sneeuw heeft volgens Rijkswaterstaat nog niet geleid tot problemen op de weg. Plaatselijk kan er zo'n 5 centimeter vallen. vannacht gaat het vooral in het noorden nog sneeuwen. Door de sneeuw schrapte KLM gisteren uit voorzorg tientallen vluchten. En ook vandaag wordt er minder gevlogen. Het gaat om ruim 40 retourvluchten binnen Europa. Het weer, ja, die sneeuw die trekt dus langzaam weg naar het noorden. 1 tot 5 centimeter dus, die kan blijven liggen. De temperatuur ligt nu rond het vriespunt.